Gert Kluk met het NOS-journaal. Voorafgaand aan het Kamerdebat over de leugen van minister Zijlstra over president Poetin... heeft de Russische ambassade een felle verklaring afgelegd. In Nederland is volgens de Russen sprake van een continue stroom anti-Russische propaganda. De meeste oppositiepartijen hebben al gezegd dat ze minister Zijlstra niet langer geloofwaardig vinden. VVD-fractievoorzitter en partijgenoot Dijkhoff wil nog niets over Zijlstra zeggen. De totale defensieuitgaven van de NAVO-landen gaan omhoog, maar onder andere Nederland blijft achter met zijn financiële bijdrage. De Amerikaanse regering eist dat de Europese lidstaten hun afspraken nakomen en meer geld op tafel leggen. De komende dagen spreken de NAVO-ministers van Defensie elkaar tijdens een speciale vergadering in Brussel. Feyenoord heeft uit 5000 fans 168 supporters geselecteerd voor een DNA-onderzoek. Daarin wordt uitgezocht of het Feyenoord-gen bestaat. De 168 supporters krijgen DNA-afnamekits gestuurd. Het wangslijm wordt door wetenschappers van een genetisch onderzoeksbureau onderzocht. In april komt de uitslag. Een woordvoerder van Feyenoord zegt dat het niet om een 1 april grap gaat. Het gaat goed met de reissector, vooral dankzij 65-plussers. Die gaan steeds vaker op vakantie en geven dan veel geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van onder andere de reisbrancheorganisatie ANVR. In de afgelopen vijf jaar groeide het aantal vakanties onder 65-plussers met 13 procent. Ook geven ze ten opzichte van jongere reizigers relatief veel geld uit aan een vakantie. Een op de vier ouderen gaat overigens nooit op vakantie. Kjeld heeft bij zijn debuut op de Olympische Spelen goud gewonnen op de 1500 meter schaatsen. Het zilver ging verrassend naar Patrick Roest, ploegenoot van Kjeld Nuis. Brons was er voor de Koreaan Min Seo Kim. Koen Verwij, een van de favorieten voor de eindzege, stelde teleur met een elfde tijd. Het weer zonnig met in het zuidwesten geleidelijk meer hoge bewolking. Het blijft droog bij maximaal 6 graden. Vannacht is het helder, het vriest een paar graden. Morgen opnieuw zonnig, met name in het oosten. In het westen zijn er wat meer wolken, blijft droog... en smiddags wordt het opnieuw 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad door een ongeluk op de A16 Breda richting Rotterdam... staat tussen knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein 2 kilometer met 5 minuten vertraging.